Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De regering van noodtoestand afgekondigd vanwege een cholera-uitbraak. Media melden dat in de hoofdstad dit jaar tot nu toe 176 mensen aan cholera zijn overleden. Sinds juli zijn 6000 nieuwe gevallen van cholera gemeld. De afgelopen week kwamen er elke dag ongeveer 250 bij. De regering heeft de hulp ingeroepen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-kinderorganisatie UNICEF. Cholera wordt vooral via vervuild drinkwater overgedragen. Kenmerken van de infectieziekte zijn hevige diarree en braken met uitdroging tot gevolg. De Algerijn Lachdar Brahimi is de nieuwe VN-gezant voor Syrië. Dat is bevestigd door de Verenigde Naties. Brahimi volgt als gezant Kofi Annan op. Annan legde zijn functie begin deze maand neer toen zijn vredesplan geen succes had. Brahimi was eerder minister van Buitenlandse Zaken in Algerije. Na de aanslagen van 11 september 2001 was hij gezant in Afghanistan. En na de Amerikaanse inval in Irak in 2003 werd Brahimi gezant in dat land. Minister Rosenthal is teleurgesteld over de veroordeling van de drie vrouwen van de Russische punkband Pussy Riot. De vrouwen moeten van de rechter in Moskou twee jaar naar een strafkamp. Rosenthal vindt die straf in geen verhouding staan tot wat de drie hebben gedaan. Hij wil de zaak aankaarten bij zijn Europese collega's. Ook uit andere westerse landen komen verontwaardigde reacties op het vonnis. De samenwerking tussen artsen in het VU Medisch Centrum in Amsterdam verloopt nog altijd problematisch. Zo blijkt uit een intern rapport dat in handen is van het onderzoeksprogramma Argos. De conflicten en ruzies zijn zo ernstig dat gesprekken tussen de partijen niets meer oplossen. Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt de zorginstelling al sinds december in de gaten, maar wil geen mededelingen doen over lopende onderzoeken. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen en zondag is het volop zondag met temperaturen tussen de 30 en 33 graden. Later in de week daalt de temperatuur richting de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Eembrug en het knooppunt Hoevelaak 2 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag-Malieveld 2. A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de afrit Brielen 4. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Kaagdorp en Warmond 3 kilometer door een aanrijding. Tussen Noordwijkerhout en Warmond is de weg dicht. Het verkeer richting Wassenaar kan omrijden via Den Haag en Leidsendam. Dan de N57 Rotterdam richting Ouddorp tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam Havens 5.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 Wishing things were clear. No need to run. another day I need a way To find a truth within me Except the fact that I love you they say Doesn't kill you, makes you stronger I must have the heart of a lion, Sifting through love's remains for you.